7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Pakistaanse streng-islamitische demonstranten hebben tot diep in de nacht een soort overwinningsfeest gevierd nadat PVV-leider Wilders zijn cartoonwedstrijd had afgeblazen. De rust is inmiddels weer gekeerd. De partij achter de demonstraties roept niet langer op om Nederlandse producten te boycotten. Wilders zegt dat hij de wedstrijd met Mohammed Cartoons afblaast vanwege dreigementen. Het kabinet moet deze Prinsjesdag met geld over de brug komen... anders komt er geen pensioenakkoord. Met die harde boodschap komt vakbond FNV. Gisteravond bereikten de coalitiepartijen in Den Haag een akkoord over de begroting, maar de vakbond heeft weinig vertrouwen dat die goed nieuws bevat over pensioenen. De bond zegt al meer dan een jaar dat de pensioenleeftijd moet worden bevroren op 66 jaar. Afgelopen zomer was de warmste ooit. In de beeld was het gemiddeld 19 graden, terwijl normaal 17 graden het gemiddelde is. Dat meldt het KNMI op de laatste dag van de meteorologische zomer. Er waren twee hittegolven en het was 60 dagen op rij warmer dan 20 graden. Het was de afgelopen zomer ook erg droog. 229 leerlingen van het VMBO Maastricht horen vandaag of ze na maanden van onzekerheid hun diploma krijgen. De school kwam in opspraak nadat was gebleken dat honderden leerlingen geen centraal examen hadden mogen doen, omdat ze hun schoolexamens niet hadden afgerond. Leerlingen hadden, hebben deze zomer speciale toetsen gemaakt om de fouten in hun schoolexamens te herstellen. Naar verwachting zullen de meeste slagen. Amsterdam komt met een nieuwe aanpak om het lerarentekort tegen te gaan. Een noodteam van ruim 60 gemeenteambtenaren, Syrische statushouders en studenten moeten de ergste personeelsproblemen op basis- en middelbare scholen oplossen. Volgens de Volkskrant maakt de gemeente de plannen vandaag bekend.